7 uur. Dit is Doral Negens met het NOS-journaal. Verpleeghuizen die slechte zorg bieden... moeten overgenomen worden door een andere zorginstelling. Dat zei staatssecretaris Van Rijn tijdens het zorgdebat in de Tweede Kamer. Hij neemt daarmee een voorstel over dat door de coalitie was ingediend. De staatssecretaris wil dat er scherper inspectietoezicht komt... en ook wil hij dat het personeel meer en betere bijscholing krijgt. In zes plaatsen worden vandaag gemeenteraadsverkiezingen gehouden. De inwoners van Alkmaar, Groesbeek, Sertogenbos, Krimpenerwaard, Nissewaard en Os konden in maart niet stemmen, omdat in hun gemeenten een aantal plaatsen werden samengevoegd. Nu deze herindelingen per 1 januari een feit zijn, mogen ze vandaag alsnog naar de stembus. Om de economie te laten groeien is een hervorming van het belastingstelsel op dit moment het belangrijkste. Dat zei president Knot van de Nederlandse Bank in Nieuwsuur. Na de verhoging van de pensioenleeftijd en de aanpassingen van de woning- en arbeidsmarkt is het nu tijd om het belastingssysteem aan te passen, vindt Knot. Hij denkt dan aan lagere lasten op arbeid en een modernisering van de vermogensbelasting. De aanslag op een synagoge in Jeruzalem heeft een vijfde leven geëist. Een politieman die in het vuurgevecht met de daders gewond raakte is volgens Israëlische media overleden. Bij de aanslag drongen twee Palestijnen gisterochtend een synagoge binnen en ze vielen de bezoekers met bijlen, messen en geweren aan. De daders werden door de Israëlische politie doodgeschoten. Komiek Jochem Meijer heeft als eerste de André van Duin Comedy Award gekregen. Van Duin reikte de prijs zelf uit tijdens het gala ter gelegenheid van zijn 50-jarig jubileum als komiek. Volgens Van Duin zijn Meijers imitaties briljant en is zijn absurde humor buitengewoon origineel. Het is de bedoeling dat de André van Duin Comedy Award elke twee jaar wordt uitgereikt. Het weer veel bewolking, maar geleidelijk klaart het op. Het eerst in het noordoosten. Het blijft vrijwel overal droog en het wordt vandaag 9 graden. Dit was ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Sohoka van de ANWB. In de Randstad staan files op de A7 Hoorn richting Zaandam. 3 kilometer bij de afwit Weide-Wormer. A9 maar richting Almselveen. 2 kilometer bij Knopend Rotterpolderplein. Daar, daar is namelijk een vrachtwagen stilgevallen. En die blokkeert daar één rijstrook. Op de A15 richting Europoort tussen Pernis en Spijkenisse Nissen 3 kilometer. A16 richting Rotterdam. Daar staat voor de Van Brienoordbrug op de parallelrijbaan 2 kilometer. Ook daar is een vrachtwagen stilgevallen en blokkeert daar twee rijstroken. A20 in de richting Hoek van Holland 3 kilometer tussen Knopen Terbrechtseplein en Rotterdam Centrum. En op de A27 Breda richting Gorkum. Daar staat tussen Hank en 8 kilometer. Het betreft een nasleep van een ongeluk, want inmiddels zijn alle rijstroken weer open.